Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de cafés genieten ze nog even van de laatste uurtjes. Bierliefhebbers kunnen nog even goedkoop aan de tap hangen, want vanavond om 10 uur moeten de kroegen dicht. Ze verkopen hun bier nu met kortingen, omdat die straks na weken verplichte sluiting niet goed meer is. En in dit restaurant in Veldhoven in Brabant mogen mensen vanavond zelf kiezen wat ze voor hun eten betalen. We serveren een 4, 5, 6 gangen menu, waar we in onze koelcel uh, eh, leeg proberen te koken, zodat we zo min mogelijk waste hebben. Ja, bang voor hele zuinige gasten is de eigenaar niet. Het is altijd een gok, maar aangezien we de laatste maanden een warm hart toegedragen krijgen van onze gasten, zijn we daar niet zo bang voor de sluiting van de kroegen is een van de vele coronamaatregelen waar het kabinet gisteravond mee kwam. In de Tweede Kamer wordt daar op dit moment druk over gedebatteerd. De corona-aanpak van het kabinet heeft gefaald. Ja, het virus gaat als een malle op dit moment door de verpleeghuizen. Het is mislukt. Ik denk dat de mensen die nu gebeld worden omdat een operatie wordt uitgesteld... recht hebben op de feiten en een antwoord van die minister-president. Die reageert later in het debat op de kritiek. De politie heeft een man opgepakt voor het zwaar mishandelen van een buschauffeur. De man wilde zonder mondkapje de bus instappen. Toen de buschauffeur hem daarop aansprak, takelde de man hem zo zwaar toe dat hij bewusteloos raakte. De chauffeur werd geslagen, geschopt en gebeten. En de herfstvakantie zit er niet voor iedereen in. Een hoop scholieren zijn keihard aan het blokken op zogeheten herfstscholen om de achterstanden die ze moeten inhalen. Op deze school in Alkmaar gaan leerlingen bijvoorbeeld flink aan de bak. Ik vind dit zelf eigenlijk wel fijner, want het is een soort privéles wat je hier krijgt. In de eerste instantie dacht ik al, waar begin ik eraan? Verschrikkelijk. Het is best wel heel relaxed. Ik eh, leer hier heel veel. Zou ik maar, het moet wel. Ik heb het wel nodig. Of ik ga thuis heel wat studeren en ik begrijp er niks van. Of ik word hier gewoon geholpen door allemaal mensen. En dan ga ik gewoon met veel zelfverzekerheid de eh, toetsweek in. Scholen krijgen van het kabinet extra geld om bijles te geven of bijvoorbeeld van die herfstscholen te openen. En dan het weer nog. Op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland af en toe regen. In het oosten schijnt de zon. Het is zo'n 12 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De vertraging is een kwartier, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Die zijn soms intimiderend voor Kamerleden, bewindspersonen en bezoekers. De politie heeft een man van 38 uit Amsterdam aangehouden voor het mishandelen van een buschauffeur. Anderhalve week geleden in Amsterdam-West. De passagier wilde geen mondkapje dragen. Toen de chauffeur hem daarop aansprak, werd die bewusteloos geslagen.